Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren in Brussel gooien met eieren en stichten brandjes. Er is daar vandaag een groot protest tegen Europese landbouwregels. Volgens de Belgische politie zijn er duizend trekkers in en om de stad. Boer Frederik is er ook bij, want het is echt niet te doen zo. Zelfs in de akkerbouw word je voor het bepaalde... Ja, wij zijn akkerbouwer waar je geen vergunningen nodig hebt. Ook dat, dat, dat beleid met die regelgeving. En niemand weet nog precies hoe het zit. Als je zelfs vragen stelt aan de overheid, dan zeggen ze... ja, we gaan, dit, we gaan jou terugbellen of we gaan jou mailen, want we moeten het onderzoeken. Ja. En ja, dat is eigenlijk voor iedereen onhoudbaar dit. Ook bij het gebouw van het Europees Parlement staan veel boeren... en het is daar echt een bende. Een van de actievoerders heeft de kraan van zijn mestwagen opengedraaid. In Londen zijn negen mensen gewond geraakt door een mogelijke zuuraanval. Onder meer een moeder met haar twee dochters. Na een ruzie zou een man een bijtende stof naar hen hebben gegooid, zegt deze verslaggever van Sky News. A substance of some sort uh, was uh, thrown at the lady uh, and she was then shouting my eyes, my eyes, call the police, my eyes. Naast het gezin raakten ook drie politieagenten en twee omstanders die probeerden te helpen gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Burgemeesters die drugspanden sluiten worden best vaak teruggefloten door de rechter. De afgelopen twee jaar gebeurde het minstens 100 keer. Bijvoorbeeld omdat de boel te snel werd dichtgetimmerd of er te weinig rekening was gehouden met bewoners. Je hoort mijn collega Remco Andringa. Als de politie ergens drugs heeft gevonden, bijvoorbeeld bij een dealer thuis... Eh, dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om zo'n woning te sluiten... om de buurt weer veilig te krijgen en eh, om te voorkomen... Eh, dat zo'n plek criminelen blijft aantrekken. Maar soms komt dan bijvoorbeeld een heel gezin op straat te staan... en dat gaat volgens rechters veel te ver. Het weer nog op de meeste plekken droog en behoorlijk zonnig. Vanmiddag blijft dat zo, al zijn er dan ook wel wat wolken. Het wordt vandaag een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Het is nog steeds file rijden op de A9 helaas, vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk en er is één rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 50 minuten. Verder staat er een auto in brand op de A10, de ring van Amsterdam, bij Zeeburg. Vanaf afrit Amsterdam Centrum 3 kilometer file.